lachte dan de kompel en vertelde telkens trouw, omdat ik ermee moet werken voor je mami. een stille, trieste morgen, toen mams bij zijn bedje kwam en zijn kleine jongenskneusjes in haar klamme handen nam, vol verdriet en meer.